Vijf uur. Mark Hokke met het NOS-journaal. De onderhandelingen over een pensioenakkoord gaan morgen verder. Vanochtend sprak het kabinet met oppositiepartijen PvdA en GroenLinks. Deze week wordt een akkoord verwacht. Volgens PvdA-leider Ascher gaat het de goede kant op. Het kabinet heeft geen meerderheid in de Eerste Kamer... en daarom zoekt de coalitie steun bij oppositiepartijen. GroenLinks-leider Klaver zegt dat er een deal moet zijn met GroenLinks en de PvdA... of er is geen deal... Vakbond FNV legt de voorstellen van het kabinet vanavond voor aan het zijn zogeheten ledenparlement. In de grafietregens die van Tata Steel in IJmuiden komen... zitten zoveel metalen dat ze ongezond zijn voor kinderen. Volgens het RIVM is de geschatte blootstelling aan lood, mangaan en vanadium ongewenst. Eind maart kwamen grafietdeeltjes uit de staalfabriek terecht in Wijk aan Zee. Het RIVM heeft die onderzocht op verzoek van de provincie Noord-Holland. Uit het onderzoek blijkt dat jonge kinderen het grootste risico lopen op ontwikkelingsstoornissen. Tata Steel neemt naar aanleiding van het rapport maatregelen. GroenLinks-Kamerlid Usdiel heeft afscheid genomen van de Tweede Kamer. In zijn afscheidsbrief, die werd voorgelezen door Kamervoorzitter Ariep... schrijft hij dat hij enorm baalt dat hij moet vertrekken. Usdiel stapt op na een vertrouwensbreuk met de fractie en GroenLinks-leider Klaver. Het KNMI heeft voor Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant code oranje afgekondigd. De waarschuwing geldt vanaf 6 uur vanavond. Er is dan kans op zeer zware windstoten tot 100 km per uur. En ook kan er in korte tijd veel hagel en regen vallen. De NS heeft om die reden de dienstregeling voor vanavond op sommige plekken aangepast. En op plekken waar de avondvierdaagse wordt gelopen... wordt extra goed het weer in de gaten gehouden. Voor zover bekend zijn er geen afgelastingen. Het weer vanuit het zuiden dus Kans op stevige buien met kans op onweer, zware windstoten en in korte tijd veel regen en hagel. Tot die tijd kan het nog 28 graden worden. Vannacht zijn de meeste buien weggetrokken. Morgen is het wisselend bewolkt met eerst buien geregen en in de middag vaker droog. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. In Noord-Holland staat een kleine 100 kilometer file. Op de A2 van Amsterdam naar Utrecht tussen Maarsen en de Leidse Rijntunnel... 3 kilometer en 10 minuten op onthoud. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen knooppunt Badhoevedorp en knooppunt Burgerveen... 11 kilometer. Op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam tussen IJmuiden... en de aansluiting met de A10 5 kilometer en 10 minuten verdraging. A9 Amstelveen-Den Helder tussen Akersloot en Heilo... een kwartier op onthoud. En 10 minuten verdraging op de A208 Haarlem-Velzen voor de aansluiting met de A22.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 Ik loop een blokje om in de nacht. Ik ben precies aan het doen wat er van me wordt verwacht. Was even tikkie overspannen, dat is risico van het vak. Nu ben ik back. Back, secure in the back. Ik ben waar ik moet zijn en nog steeds onderweg. En al die puzzelstukjes vallen nu ineens op zijn plek. Ik leef voor die stress, Ik weet voor die stress. Ik ben niemand maar mezelf in die race. En al mijn day was zijn er nog steeds. En ik heb zoveel moois om mij heen. Maar ik heb no time to waste. Ja, nu gaan we heel hard blauw gaan borrowed Liefde die ik voel, die was niet altijd zo Werken doe ik non-stop in mijn hoofd Niemand gaat het doen en ik ben liever solo Ja, nu gaan we heel hard blauw gaan borrowed Liefde die ik voel, die was niet altijd zo Werken doe ik non-stop in mijn hoofd Niemand gaat het doen en ik ben liever solo um, Paris, midden februari ik ben onder invloed in de nacht, ik ben precies aan het doen wat er van me wordt verwacht. Tijdje terug deed ik iets hier wat wettelijk nu mag, nu ben ik back. Terug met mijn zakelijke pas en de financiële status dan niet matcht met mijn gedrag. Bescheiden, ze kunnen je vertellen. Ik ben nog steeds mezelf terwijl die slangen zich vervellen. Hold up, ik ben aan het bellen, they like, oh no. Tien kop voor een show. Ik breng die rappertjes naar school make money, make money, borrowed. Ik ben met mijn young bro, jij weet zijn niet één one. Jij weet alles A1, jij hoopt dat je mee kan. Maar we moeten gassen, maar nigga, je deed lang meer real You'd Zeg het je net een je ja, nu gaan we heel hard blauw gaan sporen. Liefde die ik voel, die was niet altijd zo. Werken doe ik non-stop in mijn hoofd. Niemand gaat het doen en ik ben liever solo. Ja, nu gaan we heel hard blauw gaan sporen. Liefde die ik voel, die was niet altijd zo. Werken doe ik non-stop in mijn hoofd. Niemand gaat het doen en ik ben liever solo. Heel hard plat, maar Liefde die ik voel, die was niet altijd zo. Werken doe ik non-stop in mijn hoofd. Niemand gaat het doen en ik ben liever solo. Sorry, I ain't got no money. I'm not trying to be funny, but ZFM Zandvoort.